Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Japan zijn de stembureaus opengegaan voor de verkiezing van een nieuw hogerhuis. De verkiezingen worden overschaduwd door de dood van oud-premier Shinzo Abe. De 67-jarige politicus van de Liberaal-Democratische Partij... werd vrijdag tijdens een verkiezingsbijeenkomst doodgeschoten. Volgens de laatste peilingen stevend de partij van Abe en zittend premier Kishida af op een overwinning. Gisteren hervat een politieke partij hun campagnes... Politici wilden daarmee duidelijk maken dat ze niet wilden zwichten voor geweld. In een woning in Huizen is vannacht om twee uur een explosie geweest. Waardoor die veroorzaakt werd is niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen. Buurbewoners worden tijdelijk elders ondergebracht... omdat niet zeker is of het explosiegevaar wel is geweken. De straat is door de explosieve opruimingsdiensten afgezet voor onderzoek. Het huis in Huizen werd tot voor kort beveiligd door de politie, meldt NH Nieuws. Dat zou zijn gedaan omdat er een gevaar was voor omwonenden... maar waar die dreiging uit bestond is niet duidelijk. Italië is begonnen met het ontruimen van het migrantenkamp op Lampedusa. Daar kunnen maximaal 350 mensen worden opgevangen... maar volgens de oud-burgemeester van het eiland zitten er nu zo'n 2100. De omstandigheden waaronder ze daar blijven zijn afschuwelijk, zegt ze. Bewoners worden overgebracht naar Sicilië en daarna verder verspreid over opvangcentra in Italië. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben hun eerste wedstrijd op het EK gelijk gespeeld. Tegen Zweden werd het 1-1. In de eerste helft kwam Oranje op achterstand. Jill Roord maakte kort na rust gelijk. Aanvoerster Sari van Venendaal, Annie Kanouwen vielen uit met blessures. Eerder op de dag speelde in dezelfde pool Portugal tegen Zwitserland... en die wedstrijd eindigde in 2-2. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperaturen lopen uiteen van 19 graden op de Wadden tot 22 in het zuiden. Na het weekeinde blijft het overal droog en wordt het aanzienlijk warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden. Het is wel wat drukker op de afsluitdijk, de A7 richting Noord-Holland. Daar heb je 10 minuten tijdverlies tussen Brezandijk en Den Oever. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is de vertraging een kleine 10 minuten tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Badhoevedorp. Na een ongeluk zijn daar drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.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 Jumped out the stoop, yeah. Never wore a suit, um. Rap niggas come around, savage, yeah, spook. Fuck my best partner, make a bitch drop Never sold drugs, nigga, I'm a robber. Yeah. Little bitch bother, hit dog holler. Hit my first lick, went and bought a money collar.